met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist tonnen achterstallig loon voor medewerkers van PostNL in het Groningse Kolham. Volgens FNV werkte bij het pakketsorteerbedrijf mensen jarenlang via schijnconstructies. Daarmee ontweek PostNL volgens de bond de eigen CAO en kregen sorteerders te weinig betaald. Het postbedrijf krijgt twee weken de tijd om te reageren. Vorig jaar werd er bij het bedrijf in Kolham nog gestaakt... omdat sorteerders hun baan kwijt dreigden te raken. De Catalaanse oud-minister van Onderwijs, Ponsati, heeft zich gemeld bij een politiebureau in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Tegen haar loopt een internationaal arrestatiebevel omdat Madrid haar beschuldigt van rebellie. Ze was betrokken bij het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid. Ponsati zegt zich te zullen verzetten tegen uitlevering aan Spanje. Alle nieuwe auto's die in de Europese Unie van de band rollen... moeten vanaf volgende week een zogeheten e-call systeem hebben. Dat systeem waarschuwt bij een ongeluk automatisch de hulpdiensten en geeft bovendien de plek van het ongeluk en de rijrichting door. Daardoor kunnen politie, ambulance en brandweer er veel sneller zijn. Het Europees Parlement denkt dat er minstens 1500 levens per jaar worden gered met het noodoproepsysteem. In 2015 gaf Brussel al groen licht om het systeem dit jaar te gaan verplichten. Een 51-jarige man krijgt een werkstraf van 200 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk bootongeluk in Oudekerk aan de Amstel. De Oostenrijkers schatten de hoogte van een brug verkeerd in... waardoor een vriend bekneld raakte tussen de boot en de brug en overleed. De bestuurder voer te snel en was onder invloed van alcohol. Rusland herdenkt vandaag de slachtoffers van de brand in een winkelcentrum in Keremovo... Daarbij kwamen 64 mensen om het leven, onder wie 41 kinderen. President Poetin heeft voor vandaag een dag van nationale rouw afgekondigd. Radio- en tv-stations hebben een aangepaste programmering. Het weer nog. Het is bewolkt en op veel plekken regent het bij een graad of 8. In de loop van de avond trekt de regen naar Duitsland weg. Vannacht overwegend droog en temperaturen rond het vriespunt. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 25 files. De dagelijkse files zijn wat langer dan gebruikelijk vanwege de regen. In de Randstad heb je nu veruit de meeste vertraging op de A2 van Amsterdam naar eh, Den Bosch.